Mariette Krol met het NOS Journaal. Het overleg tussen de EU-ministers van Financiën duurt nog steeds voort. Ze proberen al sinds gisteravond een akkoord te bereiken over een noodpakket om de coronacrisis te bestrijden. De gesprekken zitten muurvast omdat Nederland niet zomaar het noodfonds ESM wil inzetten. Italië vindt dat aan de leningen geen voorwaarden mogen worden verbonden... terwijl de Nederlandse minister Hoekstra garanties wil... dat landen die het geld krijgen daarna hun best doen om de begroting op orde te krijgen. De Chinese stad Wuhan, waar eind vorig jaar de eerste coronabesmetting werd vastgesteld, is officieel weer open. Inwoners die geen klachten hebben, mogen er na bijna drie maanden de straat weer op. Ze mogen de stad ook weer in- en uitreizen zonder officiële toestemming. Het einde van de lockdown werd gevierd met een lichtshow op gebouwen in Wuhan. De inwoners moeten nog wel een app op hun telefoon hebben waarmee de Chinese regering hun gezondheid in de gaten houdt... en of ze recent in contact zijn geweest met een zieke. Ook zijn een mondkapje en temperatuurcontroles nog verplicht. Het CBR hoopt dat voor het eind van dit jaar... alle achterstanden bij de keuringen voor het rijbewijs zijn weggewerkt. Sinds eind 2018 kampt het CBR met grote achterstanden... in de beoordeling van mensen die vanwege hun leeftijd of ziekte... medisch moeten worden gekeurd. Dat komt door een tekort aan keuringsartsen... Maar volgens CBR-directeur Pechtold slaagt de organisatie erin een inhaalslag te maken. Ondanks de coronacrisis, zegt hij in de Telegraaf... waardoor 180.000 rijexamens werden uitgesteld... en 80% van het personeel van het CBR thuis zit.